Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra dit is het nieuws van NOS op 3. Is je moeder, beste vriend of je huisgenoot eigenlijk wel geprikt tegen corona? Een meerderheid van de Nederlanders vindt het belangrijk om dat te weten... blijkt uit een enquête van Nieuwsuur. En hoe zit het bijvoorbeeld bij de kapsalon? Het is best een lastig dilemma, zegt deze kapster. Juist in dit vak moet je zorgen voor de juiste, eh, ja, echt hele goede voorzorgsmaatregelen. Alleen qua vaccineren, um, ik... Ehm, vind het lastig eh, als eigenares van deze salon om eigenlijk te zeggen van ehm, je moet gevaccineerd binnenkomen. Bij haar gaat het dus over klanten. Een deel van de Nederlanders wil ook wel weten hoe het bij collega's zit. Vanaf vandaag kunnen ook jongeren onder de 18 een afspraak maken voor een coronaprik. Om 10 uur trapt 2004 af. De komende dagen is de rest aan de beurt. Het is de bedoeling dat alle tieners die dat willen voor het begin van het nieuwe schooljaar een eerste prik kunnen krijgen. Een van de curatoren van Britney Spears wil geen beslissingen meer nemen voor de zangeres. Al jarenlang mag Britney zelf weinig bepalen in haar leven. Haar vader en een trustfonds doen dat voor haar. Vorige week zei Britney in de rechtbank dat ze daar erg ongelukkig van wordt. Daar is het trustfonds zo van geschrokken dat het wil stoppen als Britney's curator. Zo klinkt het vandaag en morgen als vanouds in Venlo. Want daar is het dan, het eerste openluchtfestival. Stereo Sunday heet het. En het wordt helemaal georganiseerd door vrijwilligers. Die zijn heel blij dat het gelukt is, vertelden ze aan Hart van Nederland. Hier hebben we de main stage, die is nu in opbouw. Eh, helemaal in de Venetiaanse stijl. Want Steenwest natuurlijk zomercarnaval. En hier komen straks ja, 6000 mensen te staan. Ja, die gaan, dat wordt één grootste feest natuurlijk. Wie kan je dan gaan zien, vraag je je natuurlijk af. Nou, Busy en Jonna Fraser komen optreden. Er is ook een carnavalspodium. Maar het is vooral een dancefestival met bijvoorbeeld Lucas en Steve en Wild Styles. In totaal gaan er 20.000 mensen naartoe. Het festival is stijf uitverkocht. Het weer op de meeste plaatsen blijft het droog. De zon komt er steeds vaker doorheen. 20 tot 22 graden vandaag en dit weekend wordt het warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog altijd file op de A10, de ring van Amsterdam bij Durgerdam.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 Dance until you dislocate. God rules, I'm about to disobey. happy, so you say. I know your baby dry, you cry, but no one can take his place. It's so dark out, world so dim. Let your light shine club cracking.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 Het was een vergelding voor brandballonnen die daar vandaan waren opgelaten... en in Israël brandjes veroorzaakten. Boy Scouts of America betaalt 850 miljoen dollar schadevergoeding aan slachtoffers van seksueel misbruik. De schikking is getroffen met zo'n 250 lokale afdelingen en belangengroepen. En het UMC Utrecht werkt aan een medicijn dat het herstel van corona moet versnellen. Ook moet het voorkomen dat er ziekenhuiszorg nodig is na een besmetting. De studie maakt deel uit van een internationaal onderzoek. Het weer lokaal eerst nog wat lichte motregen...